Kees Groot met het NOS-journaal. De veiling portretten van nazi-kopstukken in Enschede gaat niet door. Gisteren reageerde het Centrum Informatie en Documentatie Israël woedend op de geplande veiling van de portretten van onder andere Adolf Hitler en Heinrich Himmler. Het Twents Veilinghuis ziet de schilderijen als kunstwerken, maar heeft uit respect voor mensen die aanstoot nemen aan de werken besloten ze toch niet te veilen. Burgemeester Den Oudste van Groningen heeft het bestuur van studentenvereniging Vindicat gevraagd na te denken over andere vormen van ontgroening, zonder gevaar voor lichamelijk of geestelijk letsel. Hij reageert daarmee op het bericht dat een aspirant lid van Vindicat na een harde klap op zijn hoofd in het ziekenhuis terecht kwam met hersenletsel. Vandaag bleek dat Vindicat nieuwe leden een zwijgcontract laat ondertekenen. Ze mogen niets zeggen over hun ontgroening op straffen van een boete van 25.000 euro. Vrouwen kunnen voortaan tot hun vijftigste een IVF-behandeling krijgen met een donoreicel. Minister Schippers neemt een advies over van gynaecologen. Nu is de grens nog 45 jaar. Schippers wil recht doen aan de wens uit de samenleving... zonder dat onverantwoorde risico's worden genomen voor de gezondheid. Nu gaan veel vrouwen naar het buitenland voor IVF. Voor vrouwen die IVF willen met eigen eicellen... blijft de leeftijdsgrens onveranderd op 43 jaar. De Nederlandse toerist die in Myanmar vastzit voor heiligschennis... omdat hij een boeddhistisch ritueel had verstoord, zegt dat hij spijt heeft. Hij zegt dat hij niet wist dat hij een religieuze ceremonie verstoorde... toen hij vorige week de stekker uit een versterker trok. Die werd gebruikt door monniken bij hun preken. Hij was boos omdat hij werd gewekt door het geluid. De man heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Hem hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd... maar waarschijnlijk wordt hij Myanmar uitgezet. Het weer, het is droog met vanavond vooral in het westen en noorden bewolking. Morgenochtend wel regen, eerst in het noordwesten, later ook in de rest van het land. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral nog erg veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ipenburg en Leidsendam heb je 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk te zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidsendam 7 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden ook nog 4 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 4 kilometer en 20 minuten vertraging.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 I need your reassurance. comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to and if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, understood, baby.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 Mijn naam is Willem Bruist. En uh, jij zult het nog eventjes uh, zeven minuutjes zonder mij moeten doen. Maar na acht uur ben ik er weer met... Uh, zinderende snaren en zwoele, ja, gitaren zal ik zeggen. <laughs> hoop luisteraars vanavond, hoop verzoekjes.